met het NOS-journaal. Prins William en Kate Middleton krijgen bij hoog en hertogin van Cambridge. Bovendien worden ze graaf en gravin van Strattern en baron en barones van Carrickfergus. Dat heeft het Britse Koninklijk Huis bekendgemaakt. Bij Westminster Abbey arriveren inmiddels de eerste gasten voor de bruiloft. Om 12 uur begint de plechtigheid. Rond half drie worden ze op het balkon van Buckingham Palace verwacht voor de kus. Langs de route naar het paleis hebben zich al duizenden mensen verzameld. ChristenUnie-leider André Rauwvoet verlaat de politiek. Op 17 mei neemt hij afscheid van de Tweede Kamer. Daarmee komt na 17 jaar een einde aan de Haagse loopbaan van Rauwvoet. Als fractieleider wordt hij opgevolgd door Ari Slop. Rauwvoet was jarenlang een gezaghebbend Kamerlid. In 2007 werd hij minister voor Jeugd en Gezin en vicepremier in het vierde kabinet Balkenende. Na de val van het kabinet werd hij opnieuw fractieleider. Later vanochtend geeft Rauwvoet een toelichting op zijn vertrek. In de Zwitserse Alpen zijn twee bergbeklimmers na een val omgekomen. Onder hen is de Zwitser Erhard Loretan. Dat is een van de weinige klimmers die alle 14 hoogste bergen ter wereld hebben beklommen. In totaal is dat nog maar 25 mensen gelukt. Gisteren kwam Loretan samen met een vrouw van 38 om het leven. De oorzaak van de val is nog niet bekend. Het automerk Saab zal ook dit jaar draaien met verlies. Dat is bekendgemaakt bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal. Er werden ruim 9000 auto's verkocht. Voor heel 2011 werd gemikt op 80.000 auto's, maar dat aantal wordt niet gehaald. Het komt onder meer door problemen met de productie. De autofabrikant werd vorig jaar overgenomen door de Nederlandse fabrikant van luxe sportwagens Spijker. Het weer, het is droog en zonnig. Vanmiddag in het zuiden wat buien. Het wordt 17 tot 22 graden. Morgen op Koninginnedag vrij zonnig. Alleen later op de dag in het uiterste zuiden kans op een bui. Dit was het NOS. Dit is Iver Lingen van de ANWB. In de Randstad zijn er files op de A10 West richting Zaandam. Voor de Koentunnel 2 kilometer. De A16 Breda richting Rotterdam voor knopen Terbrechtseplein 3 kilometer op de A20.